Mark Visser met het NOS-journaal. Uit Libië komen steeds meer berichten dat de verdreven leider Gaddafi is overleden. Tegen half twee vanmiddag maakte het nieuwe Libische bewind bekend dat Gaddafi was gearresteerd. Het konvooi waarmee hij zijn geboortestad Sirte probeerde te ontvluchten zou onder vuur zijn gekomen te liggen en daarbij zou hij aan beide benen gewond zijn geraakt. Volgens sommige berichten was Gaddafi ook geraakt aan zijn hoofd en overleed hij kort na zijn arrestatie aan zijn verwondingen. Ook de commandant van de Gaddafi-getrouwe troepen zou, zou om het leven zijn gekomen. Gaddafi's zoon, Mutassim, zou in Sirte zijn gearresteerd. De arrestatie en het overlijden van de ex-dictator zijn nog niet bevestigd. Vanochtend meldde de Nationale Overgangsraad dat Sirte na een kort laatste offensief is gevallen. Om Sirte, dat gold als het laatste grote Gaddafi-bolwerk, is wekenlang fel gevochten. Premier Rutte zegt dat het geweldig zou zijn als Gaddafi is gepakt, als dat klopt. Hij houdt eh, dat de verdreven Libische leider, als hij nog leeft, snel wordt uitgeleverd aan het internationaal strafhof in Den Haag. Rutte sprak vanochtend in Moskou met president Medvedev en ook die gaf een eerste reactie op het nieuws over de mogelijke arrestatie van Gaddafi. Medvedev zei dat het Libische volk over het lot van Gaddafi moet beslissen. De Russische president hoopt dat de vrede snel terugkeert in Libië. In Rome heeft een zware storm vanochtend veel overlast veroorzaakt. Door zware regen liepen honderden huizen onder water en raakten wegen onbegaanbaar. Zeker zeven metrostations werden afgesloten vanwege overstromingen. De autoriteiten in Rome hadden de bevolking al gewaarschuwd om thuis te blijven, maar daaraan werd nauwelijks gehoor gegeven. Vanochtend vroeg bevrijdde de brandweer tientallen mensen uit hun auto. Burgemeester van Rome heeft het regiobestuur gevraagd om de noodtoestand uit te roepen. Tot besluit het weer. Vanavond nog een enkele bui. Vannacht brede opklaringen met op veel plaatsen vorst aan de grond. Morgen veel zon en het wordt dan een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. Dit is van de ANWB. Er staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Burgerveen en Hoogmade. 8 kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen Haarlem en knooppunt Koenplein 3 kilometer... Door een autobrand op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam, voor ter plein 2 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht. En de N207 Bergambacht-Lisse is in beide richtingen tussen Waddingsveen en Boskoop afgesloten. De oorzaak is een ongeluk. En na een ongeluk op de N212 Woerden-Vinkenveen is de weg in beide richtingen bij Kamerik afgesloten.